uur. Door Albegens met het NOS-journaal. De Thaise hulp... Ongeveer 40 mensen worden nog vermist. De boot was in een storm terechtgekomen ten zuidwesten van Thailand. Aan boord waren 105 mensen, voornamelijk Chinese toeristen. Van de geredde opvarenden waren 12 mensen gewond. Gisteren sloeg in hetzelfde gebied ook al een boot met toeristen om. Toen werden alle 42 opvarenden gered. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo is in Noord-Korea voor overleg over ontmanteling van de Noord-Koreaanse kernwapens. Het is het eerste officiële overleg tussen de landen sinds de top van president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim vorige maand. Pompeo wil ook de teruggave regelen van de lichamen van Amerikaanse militairen die tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren 50 vermist zijn geraakt. Een huisarts in Velserbroek wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag. Zes vrouwen hebben aangifte gedaan. De man van 62 zou de patiënten onnodig hebben aangeraakt... en ze moesten zich uitkleden terwijl dat niet nodig was. De zaak kwam aan het licht nadat er klachten waren binnengekomen... bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De arts is op vrije voeten, maar hij mag zijn beroep voorlopig niet uitoefenen. China gaat maatregelen nemen tegen de nieuwe Amerikaanse heffingen van 34 miljard dollar. Welke dat zijn is nog niet duidelijk, maar zodra die Chinese reactie er komt, zal president Trump die niet accepteren, heeft hij gezegd. In dat geval komt hij met nog eens 16 miljard aan heffingen en een lijst met producten waarop nog extra heffingen kunnen komen. Het weer vanochtend, vooral in het noorden en midden nog wolkenvelden. Vanmiddag geleidelijk overal zonniger. Het wordt 20 graden aan de kust, 27 graden in Limburg. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Zondag zijn er nauwelijks wolken. Het blijft warm en de droogte houdt ook nog aan.